uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een man van 43 uit Drachten is opgepakt voor een gewelddadige beroving in 1997... en een verkrachting van een vrouw in 1998. Hij kwam in 2008 in beeld na een DNA-match, maar daarmee werd niets gedaan. Pas gisteren werd hij opgepakt. In de eerste zaak werd een prostituee in Leeuwarden beroofd van een gouden ketting. Een jaar later werd een vrouw thuis in Delft verkracht door iemand die ze tijdens het stappen had ontmoet. De man kan alsnog worden vervolgd. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. De man die gisteren in Antwerpen met hoge snelheid door een winkelstraat reed... wordt verdacht van poging tot terroristische moord en verboden wapenbezit. Het Belgische federaal parket vindt het nog te vroeg om te zeggen dat het echt om terrorisme gaat. De man was tot vanochtend nog te dronken om te praten. Hij reed gisteren door een winkelstraat en winkelend publiek moest opzij springen. Toen militairen de auto wilden controleren ging de man er opnieuw vandoor. Later werd hij opgepakt. In de kofferbak van de auto lagen onder meer steekwapens en een vuurwapen. De Russische president Poetin heeft in het Kremlin gepraat met de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen. Hij vertelde de Front National leider dat Rusland niet zal proberen de Franse verkiezingen te beïnvloeden. Le Pen was uitgenodigd door Rusland. Critici verwijten haar dat ze met haar anti-Europese koers in de smaak probeert te vallen bij de Russen. Bondscoach Danny Blind heeft Luc de Jong alsnog opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije morgen. De jong van PSV vervangt Vincent Jansen, die op het laatste moment is afgehaakt omdat hij ziek is. Eerder vanochtend zei Blind nog dat hij geen vervanger meeneemt naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waar het Nederlandse elftal morgen speelt. Het weer zonnig en droog. In het zuiden en westen wel kans op wat bewolking. Het is 12 tot lokaal 16 graden. Dit weekend meer bewolking en iets frisser, maar het blijft wel droog. Na het weekend meer zon. In het zuiden kan het lokaal 20 graden worden.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 Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Leidsendam. Er staat 3 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer. 40 minuten oponthoud is er inmiddels door een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam.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 Dat is bij elkaar weer 40 nummers die op een eh, rijke staan. En die we helemaal gaan proberen te laten, nou luisteren niet, maar eh, wel vertellen sowieso. Zou je denken, luisteren niet? Nee, ik kan toch geen 40 nummers in 2 uur tijd draaien? Dat reken je niet, dat is niet mogelijk. Hey, dit is een best wel een eh, bijzondere eh, uitzending eh, deze week. Want niet alleen is uh, Sander meteen klokslag drie uur aanwezig. Goedemiddag Sander. Goedemiddag en goedemiddag luisteraars. Maar gaan we ook nog twee hele leuke items doen. En daar weet ja, de muziekredactie en de gewone redactie Sander er veel meer over. Ja, dat klopt. Iets over in het tweede uur gaan wij schakelen met onze Formule 1 reporter Tim Koemans. En eh, kort daarna gaan wij eh, schakelen met het grootste Pokémon-liefhebber van Nederland. Al dus andere media, hè? Al dus Daar gaan we nog even achter komen of dat wel zo is. Ja. Want eh, jij bent ook groot Pokémon-fan, hè? Ja, ik ben groot Pokémon-fan. Ja, nee, oké. Okay. Nee, inderdaad, Tim Koemans en Samantha Tempel gaan we twee uur in de uitzending halen. Dit omdat het Formule 1 seizoen weer begint en ja, omdat het gewoon leuk is. Omdat het gewoon kan. Ja, en eh, tot die tijd eh, gaan we natuurlijk eh, de hitlijsten van Europa behandelen met ehm, ja, heb ik al verteld wie? Nee, heb ik nog niet verteld. In de hitlijsten deze week zijn, hebben we twee snelste stijgers en één snelste daler. De snelste stijgers zijn Julia Michaels met Issues en Rondé met Naturally. Allebei in hun vierde week zeven plaatsen gestegen. En de snelste daler in de 26e week is Ariana Grande met Side to Side met 11 plaatsen naar beneden. En natuurlijk eh, gaan we de top 3 van eh, deze week behandelen rond de klok van eh, kwart voor vijf.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 Deze week beginnen we met de nummer 36. En die is in handen van Pharrell Williams met Run In. Summertime in Virginia was an oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens.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 We don't nummer 34 van eh, deze week. De Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met de eh, All We Know. En voor de 36 Pharrell Williams met eh, Run In. Hey, het is een mooie dag. Het zonnetje schijnt heerlijk. En ja, weet je waar ik dan altijd aan moet denken? maar dat is het nou eigenlijk nog niet, want zonder zat te kijken. Maar, Rokjesdag, zo fijn. Ja, eigenlijk... <laughs> wanneer is er nou Rokjesdag, San? Ja, ehm, ik zeg eigenlijk, ja, je kan hem nu al aan. Nou ja, er ja, een eh, fris windje, maar ja, dat maakt niet uit. Gewoon een beetje op je tanden buiten door de kou, dan eh, reken je het wel. Ja, oké. Ja, ik heb zo'n site op mijn telefoon. Ja. Kan ik een korte broek aan.nl en die zegt gewoon keihard nee. Hé? Hij zegt zelfs dat er 7% kans is op regen. Ja, maar, volgens mij moet hij zelf janken dan, nou, die 7%. Met een straks heldere volgens mij de enige lucht. Nou ja, ik zie wel wat uh, wolkjes, wat witte geit, Maar het is wel heerlijk bij het. Alle ramen staan open in de studio. En ja, het is niet eens koud. Toch wel lekker door, maar het is niet koud. En eh, ehm, het wordt alleen maar nog mooier eh, dit weekend en vanaf volgende week helemaal. En ik zal even klappen, mijn korte broek zit alweer in mijn werk. Dat is eh, standaard. Ja, ik mag geen korte broek aan op mijn werk. Nee, oké, maar jij werkt binnen, ik werk buiten. Ja. Ik werk op het strand, dus op zich... <laughs> ja, oké. en ik heb alweer helemaal zin om mijn blote voeten in het zand te lopen de hele dag. Maar goed, we gaan het meemaken. Ja. Het is in ieder geval... ja, eh is de dag zo fijn. Ja, inderdaad. Uh, nou, wanneer die komt, dat uh, gaan we heel snel horen. Sander gaat het in de gaten voor jullie. En als het wel echt officiële rokjesdag is, dan eh, zal hij het gaan vertellen.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 En ik weet niet wat het is hoor met The Passenger, maar eh, al de voorgaande nummers ook allemaal... Het is niet de des zero's tijd of des 10 tijd. Het is een beetje allemaal etensachtig vind ik het altijd. Maar het is zulke heerlijke muziek. Zou direct hoor je van uh, Sander hoeveel weken deze plaat alweer in de lijst staat. En ook de platen die we hebben overgeslagen en wel hebben gehad. Zal hij een kleine resume uh, overgeven. Moet hij overgeven? Nee. Doe maar niet. De Euro Breakdown. Op nummer 40 vinden we deze week Calvin Harris met My Way. En op nummer 39 Martin Jensen met Solo Dance. Op 38 vinden we Bruno Mars met 24 Karat Magic. En op 37 Ariana Grande featuring Nicki Minaj met Side to Side. Op nummer 36 vinden we Pharrell Williams met Warning. En de hoogste plaat in de lijst, die staat op 30 weken, op nummer 35 is Tovlo met Cool Girl. Op nummer 34 vinden we The Chainsmokers featuring Kobe Ray met All We Know. En nummer 33 Wagabo Man met Human. Al 28 weken in de lijst op nummer 32. We hebben hem net gehoord. Passenger met Anywhere. En nummer 31 vinden we Hartwell featuring Jay Sean met Thinking About You. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op, nummer, <laughs> en op nummer 30 vinden we Sean Mendes met Mercy. En wij gaan de nummer 29 draaien van deze week. Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit.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 En vorige week ook op eh, deze mooie plaats. De nummer 27 dus, Heidi Steinfeld samen met Grey. En zet niet te vergeten met Starvin. Wij gaan door met Sanders' favoriete plaat. De nummer 25 van deze week. Ricky Martin samen met Maluma met Vente Paka. nummer 23 van eh, deze week. Alicia Keras, Cars Do You Beautiful. En daarvoor de je Ricky Martin met Vente Paka. De Euro Breakdown. Wij gaan door met de nummer 22 die vorige week is binnengekomen. Lord is dit. Somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. That you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. new sounds in my mind just as fast. But you don't judge me, cause if you did. it on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean.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 En dit is eh, James Blunt met Love Me Better, de nummer 14. En volgens mij heb je nog veel meer nummers gehoord. Zoals uh, eh, Julian Michaels met uh, Issues op nummer 18. En de Warlord met Green Light. Hey, het is alweer bijna aan het einde van het eerste uur van de Euro Breakdown. En dan, ehm, ja, ja, dan ga ik natuurlijk het laatste nummer draaien. Maar ook eh, gaan we even een klein beetje vooruitkijken naar eh, wat we het eh, komende uur gaan doen. Sander? Ja? Ik zet alleen jouw microfoon open en je moet even meedoen. Oké vrienden, we gaan nu maar de hem niet. Ja, je kent het wel. Nee. jij nee. maar zingen, dan doe ik het echte Ja, begin maar! I want you to be the best. Nee, is niks voor jou? Nee, ik ken hem niet meer. Nou, dat is de pokerrip van de originele Pokémon. Komt-ie. Electro, Diglett, Nidoran, Manky, Firo, King, Dragonite, Only time for Butterfree. Ja, ik volgde hem ook nooit hè, vroeger, hoor, dus dat eh, is makkelijk. Nee, het volgende uur is uh, Samantha Tempel in de uitzending eh, over Pokémon. Want dat is de grootste Pokémon-fan van Nederland. En we gaan nog wat anders in de uitzending halen. Ja. En dat heeft een beetje, even kijken, hiermee te maken. Ken je dit nog? wat hoor je? Ik hoor een eh, hele oude Formule 1. Nou ja, zo laat was het niet. stond, eh, vorig jaar uh, stond hier in het centrum van Zandvoort. Ja, is een oude Formule Ja, de RB8 was dat van Max Verstappen. Hij heeft nu weer een nieuwe. Ja, nee, iedereen heeft een nieuwe. Ja. Maar hoe die eruit zien, hoe ze gaan pre presteren... presenteren, wou ik zeggen... Maar hoe ze gaan eh, presteren en alle testraces die ze in Spanje hebben gereden... en afstanden en dat soort dingen, dat eh, hoor je zo direct eh, even over de klok van 4 uur... van onze ene rechter Tim Koeman. En rond de klok van half 5 zullen we Samantha gaan bellen. Ja, Blijf luisteren dus. Wij gaan het laatste nummer draaien van dit uur. De laatste nummer is de nummer 11 alweer. Nee, dat kan niet. Waarvoor heb je nummer 11 erin gezet, Sander? Ah, leuk nummer toch? Ja, maar eh, nee, dat kan niet. We gaan nummer 12 wel even doen. Dat is eh, beter. Want dan hebben we helemaal geen muziek meer over voor het tweede uur. Dan gaan we er wel heel snel doorheen. Ja. En dat kan nooit de bedoeling zijn.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 To you. You're acting like. moet zeker weten. De nummer 12 van eh, deze week, Sam Veld met What About The Love. Het laatste nummer van... Eh, oh, even kijken hoor. Even mijn koptelefoon opdoen. Het laatste nummer van eh, dit uur. ja, ik moet even de tijdje volpraten. Ik dacht dat ik het goed had uitgerekend, maar helaas niet zo. Volgende uur dus na het nieuws in de eerste plaats gaan we contact opnemen met Tim Koemans. Maar nu eerst het nieuws van 4 uur.